Geef me je mijn Nou wil ik ook eens zien hoe ik er later uit zal zien. Papa je mijn Geef me je mijn Nou wil ik ook eens zien word ik net als jij misschien was het maar je koppelt Want ik weet dat met een koppel in het avondlicht. Je ogen dan mooier en groter lijken. Ik zal er heel gewoon bij kijken. Net of ik niet weet dat iedereen vindt. Wat wordt die mooi dat kind? Wat wordt die mooi dat kind? Kijk eens hoe die kijkt met die ogen. Kijk eens hoe die zomaar lacht naar mij. Make-up, geef me je make-up. Nou wil ik ook eens zien hoe ik er later uit zal zien. Papa je meegel, geef me je meegel. Dan nou wil ik ook eens zien, word ik net als jij misschien. Ik wil ook wel je mascara, ik wil ook wel je lippen los, een beetje maar. Lippen stippen waar ik wel voor later op veel te veel in de gaten. Ik wil gewoon dat iedereen vindt. Wat wordt hij mooi dat kind? Wat wordt hij mooi dat kind? Kijk eens hoe die kijkt met die ogen. Kijk eens hoe die zomaar lacht naar mij. geef me nou je masker. Nou wil ik ook eens zien hoe ik er later uit zal zien. Papa je maker, geef me je maker. Nou wil ik ook eens wil ik ook eens zien. Word ik net zo mooi als jij? Misschien.